Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Zeeland wordt onderzoek gedaan naar de dood van de Belgische kleuter Dean. Het lichaam van dat jongetje van 4 werd gisteren gevonden. Zijn oppas van 34 zit ervoor vast. In België is de schok groot. In de straat waar Dean woonde begrijpen ze er niets van en leven ze mee met zijn moeder. Ik ken haar heel goed en ik heb echt wakker gelegen. Dat is de ergste wat iemand kan meemaken. Dat kindje, vier jaar, dat was een vrolijk ik. Dat, ja, je, kunt, je kunt er niet bij, je hebt er geen woorden voor. Je hebt er geen woorden voor. De politie onderzoekt nu wat er gebeurd is. Ze doorzoeken een huis dat de verdachte huurde in het Zeeuwse Kerken. Ook de vriendin van de man is opgepakt. De gemeente Amsterdam gaat morgen de regels handhaven bij theaters en musea die meedoen aan de actie Kapsalon Theater. Bij een aantal locaties kan je morgen terecht voor een knipbeurt of sportlesje. Terwijl dat gebeurt treden er artiesten op. Onder meer het Concertgebouw en het Van Gogh Museum doen mee. De gemeente Amsterdam zit er dus niet op te wachten. Ook andere gemeentes zoals Rotterdam, Eindhoven en Nijmegen zeggen dat ze gaan handhaven. En door al die lockdowns en maatregelen moesten veel winkels weer wekenlang de deuren dicht houden. Maar daar hadden slijterijen geen last van. Zij vallen onder de categorie essentieel en mochten daarom open blijven. En dat zorgde voor een recordomzet. Want ja, voor veel mensen was er toch niets anders te doen. Merkt ook deze Drentse slijter. Wij eh, merkten eh, dat toch eh, de mensen zeg maar, toch het weekendgevoel wilden hebben. dus, dus dan kwamen ze hierheen voor om, ja, niet dat, maandag, dat maandagochtend was dat ze dachten, ja, wat hebben we het weekend gedaan. Toch was hij wel solidair en probeerde die andere lokale ondernemers erbij te betrekken. Nou ja, we hebben ook heel veel samen gedaan met bedrijven die, nou ja, die dicht waren. Dus daar deden we boksen mee of andere acties mee. Dus eh, zo hielpen we elkaar een beetje. De eigenaar is trouwens niet bang dat de klanten wegblijven nu andere winkels weer open zijn. Volgens hem kunnen mensen altijd nog wel een drankje gebruiken. Het weer, we krijgen een mistige nacht en in Limburg kan het een graadje vriezen.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 In worn out shoes, with silver hair and ragged shirt and baggy pants, he would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high and he lightly touched down. Tell me at a time he worked with women's so shoes, traveling throughout the South. Spoke with tears of 50 years. How is how is Doggett? They will travel. every chance a honky tonk for my drinks and tips. So most of the time I spend behind these county bars. See, son, I, I drinks a bit. above sensible jangles. Come back and dance, dance, dance, please dance. Please dance. Mr. Bo, Mr. Bojangles. Mr. Bojangles met eh, Jan verstegen en Treintje Oosthuis. Het eerste nummer in de tweede uur jazz of ZMM op deze druilige zondagochtend vanuit Zandvoort. Mijn naam is Marco en fijn dat u luistert. Het, eh, we gaan gelijk verder met het Amsterdam Jazz Orchestra met Minor State of Mind. of Mind. Het Amsterdam Jazz Orchestra. En eh, eh, als je een jazzprogramma presenteert... mag zeker één nummer eh, eigenlijk nooit missen. En dat heb ik ook al vaker gespeeld van verschillende artiesten. En dat is Desafinado. En het woord Desafinado komt uit het Portugees... en kan eigenlijk vrij vertaald worden voor, uit de toon. Het is een compositie van Antonio Carlos Jobin uit 1959... en is eigenlijk heel erg bekend geworden door Stan Getz... Echter, ik heb nu een eh, versie klaarstaan van eh, een jammer genoeg veel te jong overleden artiest. En dat is... Nou kan ik weer niet op zijn naam komen. Het is, het is ook een dag dat, dat het even niet lukt. George Michael, George Michael, ik kon er even niet op komen. George Michael, ik zou zeggen, het is een special song for a special person. se fala que no peito dos echt zo'n eh, fantastisch nummer. En ook zo'n eh, fantastisch vertolkte George Michael en Astrid Gilberto. En nu we toch een beetje, eigenlijk een beetje in de, in de, in de popscene zijn... heb ik eh, nog een nummer geselecteerd. En dat is van met, met Bianco. Samen met het Nieuw Collective. En het heet Unconfidential. But seeing you was grand And you were sweet To offer your hand I understand Adieu Pardon my asking What's new Of course you wouldn't know changed, I still love you so. too sweet to offer your hand. I understand. I do. Pardon my asking what's new. Of course, you couldn't know that I haven't changed I still love you so. Dit is het eh, nummer What's New van Ruud Brink, het album Double Face. En Ruud Brink is een Haarlemse uh, saxofonist. Hij is jammer genoeg eh, veel te jong overleden in 1990. En hij was toch wel een van de... Van de, van de, van de, van de waarom doet hij het niet? Ja, hij doet het nu ook. Ja, Brink behoorde tot de grootste lyrische rietblazers. En revolutionair was hij niet. Zijn leven lang bleef hij trouw aan het uh, Four Brothers-stijl van Zoet Smit, Stan Getz, Herbie Stewart en Serge Cheloff. Maar waarom zou het ook veranderen als het goed is? En het leuke is, hij wel een stukje waardering ook gekregen voor zijn eh, muzikale carrière. Hij heeft prijzen en onderscheidingen. In 1973 won Brink een Edison voor de LP Touch Me Tonight. En in 1990 werd bekend dat, hem, nadat hij meerdere jaren genomineerd was geweest. Na zijn tweede Edison ook computer waar toegekend werd... samen met eh, Stan Katz en Philip eh, Catherine. Deze trofee zou hem uitgereikt worden. Eh, echter, hij overleed in het Haarlemse Spaanse ziekenhuis. De onderscheiding werd door Stan Katz uitgereikt aan zijn zoon Ruud Brink jr. En zeker in Haarlem hij is echt wel een, eh, een eh, fenomeen op het Nederlandse jazzgebied in Haarlem. In, het, in de Egaletiers, wat een, lastig woord is dat, Elegantierstuin in Haarlem. staat zelfs een eh, bronde beeld van hem. En omdat hij zo'n goede muzikant is, heb ik het volgende nummer ook van hem klaarstaan. En dat heet Double Face. met zijn eigen bronzen beeld in de Egalatiastuin in Haarlem. Prachtig nummer, echt. En eh, van de ene Nederlandse saxofonist blijven we bij de Nederlandse saxofonist Piet Noordijk. Hij was een zoon van de vrachtzeespoot Jan Noordijk en Elisabeth Goede Buren, broer Kees. Noordijk speelde eveneens klarinet en saxofoon. Het is ook een, eh, een naam in de Nederlandse eh, jazzwereld. Daarom zal ik ook niet te veel over vertellen. Het is een live opname uit het Bimhuis in Amsterdam. En het heet eh, Piet Groove Live. van eh, Treintje Oosthuis. En Treintje Oosthuis zegt ook... Eh, in mijn kleine studio thuis ben ik eh, liedjes gaan, gaan zingen van Michael Jackson. Aanvankelijk puur voor haarzelf. Avond aan avond nostalgie met Leandro Armando op gitaar. Teksten en akkoorden uitpuzzelen. Dit album is dan ook geen tribute, zegt Treintje Oosthuis. Maar Michael, omdat Michael Jackson geen tribute nodig heeft. Het is een verzameling van privéopnemers namens van Treintje Oosthuis. have the cool, clear eyes of a seeker of wisdom and truth. Yeah, there's that upturned chin and the grin of impetuous youth. the bold Nederlandse jazzzangeres met een prachtige... Eh, heldere stem. En wie ook zo'n prachtige heldere stem is... is onze eigen Nederlandse jazzzangeres uh, eh, Vee Klaassen... die eigenlijk eh, een tijdje geleden in, in ons eigen theater De Krocht zou optreden. Echter, dat is naar maart verplaatst. Dus ik zou even de site van De Krocht in de gaten houden...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 Wat een beetje druilerig is. Eh, ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren. Mijn naam is eh, Marco. En of jullie nou bij de druilige weer in een eh, vogelhuisje zitten. Of oh, dat je in Duitsland woont en Or from overseas in England. Thank you very much and see you next time. De volgende week zit mijn collega Jeroen hier op deze plek. En die zal weer een prachtige eh, jazzmuziek tegen horen brengen in dit programma Jazz bij ZFM. Zoals gezegd, mijn naam is Marco. Bedankt voor het luisteren. En wij gaan er eh, knallend uit met een van mijn favorieten. Ook een Nederlandse jazzzanger. Dat is Dennis van Azen. En het nummer heet Meet Me in Miami. Don't hold on to underneath the November sun. Meet me in Miami. We'll drink tall frozen glasses of rum. Oh, woman, can't we have ourselves a long winter fling? With our feet in the sand and a smile and a tan. No, we're not coming back till the spring. Meet me in Miami tropical hot getaway. Meet me in Miami. Take a drive cruising down A1A. Oh, woman, can't we find a spot somewhere out of the way? With a loud salsa and dance, with drinks in our hand.